duurde tachtig jaar, van alle kanten kwam gevaar, maar op de oude Drentse hij leefde men vrij. Beschermd tegen het vuur de barre schoonheid der natuur, plots werd de rust door vreemd verstoord, en werd gemoord. Er wonen reuzen op de hei er ten branden. Zij leefden van gestolen geld en spanden draden door het veld. Diep in een hol van boevenstel rinkelt de bel. Een draad geraakt door man of paard, zij grepen brullend naar hun zwaard. Meestal komt dan een luide gilde, hij werd stil. Eén ding ontbrak en iedere dag, een gulle lieve vrouwenlach. Maar ik dwaalde door het bos, zij werd de klos. Zij sleepten haar naar het rovershol en daar kreeg zij de handen vol met wassen kopen keer op keer en soms nog meer. Er wonen reuzen op de hei, Elert en brandert. Geen koopman komt hier meer voorbij, Elert en brandert. Twee reuzen, wild en moest behaard, met lange haren en een baard. Er wonen reuzen op de hei, Elert en brandert. zeven jaren nimmer vrij met brammert ergens op de hei. Zij zag haar kans voor Ellers kin en hij sliep in. Zij stak het scheren met zonder traan en is er snel vandoor gegaan. Brammert kwam zwaaiend met zijn bijl achter haar aan. Marion sprong nog juist de dans en greep die allerlaatste kans. Zij vluchtte sneller als een pijl, daar kwam de bijl met een doffe dreun. Zit in de sterke baan de steun. En zo ontkwam de reuzenbruid, verhaal is uit. Er woonden reuzen op de hei, Eldert en Maar dat is nu voorgoed voorbij, Eldert en Bramert. Brammert bleef achter zijn is meer en Eldert zag men nimmer weer. Er woonden reuzen op de hei, Eldert en